Ook was hij tweemaal premier, minister en burgemeester van Parijs. Uit die burgemeesterstijd dateerde een affaire rond fictieve banen... waarbij mensen die hij kende overheidssalaris zouden hebben gekregen voor werk dat ze niet deden... Hiervoor werd hij in 2011 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. In binnen- en buitenland kwam Chirac nogal autoritair over... maar na zijn presidentschap steeg zijn populariteit juist weer. In 2015 bleek uit een peiling dat hij de meest bewonderde politicus in Frankrijk was. Jacques Chirac was 86 jaar. De versnelde schadeprocedure in Groningen in verband met de gaswinning heeft geleid tot onverwacht veel nieuwe aanvragen. Minister Wiebes schrijft in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer dat er 4000 meer aanvragen zijn gedaan dan verwacht. Hij heeft de Universiteit Groningen gevraagd te onderzoeken hoe dat komt. Het OM gaat bij de Hoge Raad om opheldering vragen vanwege de uitspraak in de euthanasiezaak van een voormalig verpleeghuisarts. Die had euthanasie toegepast op een vrouw die zwaar dementerend en wilsonbekwaam was. Het OM gaat in cassatie in belang der wet... om duidelijkheid over een aantal rechtsvragen te krijgen. Dat heeft voor de arts geen gevolgen meer. Voor haar is de zaak tot een einde gekomen... toen ze eerder werd ontslagen van rechtsvervolging. De zoon van de Amsterdamse burgemeester Halsema wordt niet vervolgd voor wapenbezit. Zijn advocaat Peter Plasman laat weten dat het Openbaar Ministerie en doorverwijst naar bureau HALT. Zo wordt de zaak buiten het strafrecht om afgehandeld.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 Reclameverlichting, s'nachts, oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Licht uit!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 Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug. zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle lichte zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boel. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier we werden wekenlang verwend, maar ach aan alles continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee.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 Oh, dja dja, a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gâtes ça. Oh, dja dja, a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gâtes ça. Oh dja dja, y'a pas moyen dja Tu pas ta cata dja dja, genre en katana baby tu dettes ça. Oh dja dja, y'a pas moyen dja Tu pas ta cata dja genre en katana baby tu dettes ça. Oh dja tu pas ta cata dja dja non. Y'a pas moyen dja dja ouais, en katana baby tu dettes ça. Jaja, oh Jaja. tu pas ta carte, Jaja, non. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. Encore sur la baby, tu dettes ça d'après toi. sur la baby, tu dettes ça.